jaar 770 mensen vermoord. De zangers van Latijns-Amerika is vermoord. De Argentijnse zanger Facundo Cabral in Guatemala-stad in zijn auto doodgeschoten. Politie onderzoekt of het om een roofoverval gaat of om een gerichte aanslag. Cabral werd onder meer bekend om zijn protestsongs. Hij is 74 jaar geworden. Het weer, eerst vrij zondag, later wat buien. Het wordt een graad of 21. Dit was het en... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan geen files, u krijgt de aangekondigde snelheidscontroles.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 met op de voorpagina de tekst Thank you and Goodbye... De 200 redacteuren verlieten aan het eind van de avond voor het laatste redactie in Londen. De krant schrijft spijt te hebben van de afluisterpraktijken en bedroefd te zijn over het afscheid, maar ook trots op de vele scoops. Van de laatste krant zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt, het dubbele van een normale zondag. De opbrengst gaat naar goede doelen. Noordoosten van Japan is door een zware aardbeving getroffen en er is een tsunami-alarm afgegeven. Het alarm werd na twee uur weer ingetrokken en er zijn geen berichten over slachtoffers of schade. Werknemers van de kerncentrale in Fukushima zijn uit voorzorg geëvacueerd. De beving had een kracht van 7 op de schaal van Richter. Op 11 maart werd hetzelfde gebied getroffen door een zware aardbeving en een tsunami en die kostte aan meer dan 20.000 mensen het leven. In het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Bij de aanvallen, onder meer met autobommen, zijn zeker drie mensen omgekomen en vele tientallen gewond geraakt. President Santos noemt het een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Afgelopen week kon varkleider Alfonso Cano maar ter nood ontsnappen toen het leger zijn schuilplaats innam. In Mexico zijn bij verschillende gevechten tussen drugsbendes zeker 40 doden gevallen. De meeste doden vielen in de noordelijke stad Monterrey. Gewapende mannen openden het vuur in een bar. Zeker 20 mensen werden gedood. De Mexicaanse politie zegt dat er in de bar drugs werden verhandeld. Door de strijd tussen drugsbendes zijn alleen al in Monterrey dit jaar 770 mensen vermoord. En dat de meest geliefde zangers van Latijns-Amerika is vermoord. De Argentijn